Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Nigeria tante rebellen op twee dorpen. Waarschijnlijk zit de islamitische terreurgroep Boko Haram achter de aanslagen. Gisteren maakte de Nigeriaanse regering bekend dat er een staakt het vuren is gesloten met Boko Haram. Omdat de terreurbeweging dat niet heeft bevestigd zijn er twijfels over het bestand. Onderdeel van de afspraken is volgens de regering de vrijlating van ruim 200 ontvoerde schoolmeisjes. Een zaak die internationaal veel aandacht heeft getrokken. Italië heeft afgelopen jaar zo'n 150.000 bootvluchtelingen gered. Ook zijn er 330 mensen opgepakt die worden verdacht van mensenhandel. Italië begon een jaar geleden met de reddingsoperatie na twee scheepsrampen met bootvluchtelingen voor de kust van het eiland Lampedusa. Vooral uit Syrië en Eritrea proberen vluchtelingen via Italië de Europese Unie te bereiken. Minister Kamp spreekt tegen dat de Tweede Kamer nooit is geïnformeerd over de reden dat de kernreactor in Petten vorig jaar is stilgelegd. Vanochtend schreef de Volkskrant dat de kernfysische dienst vorig jaar heeft moeten ingrijpen wegens incidenten met de veiligheid. Dat was de reden voor het stilleggen van de kernreactor. Kamp laat weten dat de Kamer hierover in juli wel degelijk is geïnformeerd. En deze zaterdag is de warmste 18 oktober sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1901. In de beeld werd vanmiddag rond half vijf een temperatuur gemeten van 23 graden. Het vorige record dateert van 18 oktober 1921 toen het kwik steeg tot 22,9 graden. Ook morgen wordt het nog een warme dag met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Maar die dag breekt niet het record van ruim 90 jaar geleden, want op 19 oktober 1921 werd een temperatuur gemeten van 23,6 graden. En dan het weer. De komende uren blijft het nog warm en is het overal droog. In de nacht kans op motregen. Morgen in het zuiden en oosten eerst zon en wordt het 22 graden. Op andere plaatsen een graad of 17.